Vanmiddag en vanavond gaat het ten noorden van de grote rivieren sneeuwen of ijzelen. In het midden en noorden van het land kan het daardoor verraderlijk glad worden. Weggebruikers wordt aangeraden de weerberichten goed in de gaten te houden. Een 23-jarige moslima uit Utrecht heeft een klacht ingediend bij de commissie Gelijke Behandeling, omdat ze op eerste kerstdag om haar kleding is geweigerd bij een huisartsenpost. Ze kwam daar om haar zoontje van drie te laten onderzoeken, maar de arts wilde haar niet ontvangen omdat ze een burka droeg. Haar man en het zoontje mochten wel naar binnen, maar het gezin was het zat en besloot te vertrekken. De vrouw vindt dat haar kleding een uiting is van haar geloof en dat ze daarom niet geweigerd had mogen worden. De Britse Financial Times heeft mediamagnaat John de Mol opgenomen in het lijstje van de 50 invloedrijkste mensen van de afgelopen 10 jaar. Op de lijst staan mensen die de wereld hebben veranderd op het gebied van politiek, economie of cultuur. De lijst wordt aangevoerd door de Iraanse president Ahmadinejad en Al-Qaeda-leider Osama Bin Laden. Daarna volgen George Bush en Tony Blair. John de Mol staat 39ste. Hij is opgenomen omdat zijn programma Big Brother het tv-landschap ingrijpend heeft veranderd. In Duitsland is het aantal verkeersdoden dit jaar fors gedaald. Er kwamen 4080 mensen om het leven en dat is 9% minder dan vorig jaar. Volgens de Duitse Wegenwacht is het aantal verkeersdoden sinds het begin van de jaren 50 niet zo laag geweest.